Eefje Kunen met het NOS-journaal. De zesjarige haar. Verschuren reisde naar Ivoorkust om te zien wat er is gebeurd met de opbrengst van Serious Request. Er zijn honderden wc's gebouwd en vier klinieken opgeknapt. In totaal werd er ruim 9 miljoen euro opgehaald. Volgens het Rode Kruis kunnen daarvan 175.000 mensen geholpen worden, ook in onder meer Ethiopië, Soudaan en Mali. De regionale regering van Iraakse Koerden zet de uitslag van het omstreden referendum over onafhankelijkheid in de ijskast. De Koerden zeggen zich hiertoe genoodzaakt te voelen om verder geweld te voorkomen. Ze hopen dat de Iraakse regering nu een einde maakt aan het militaire offensief in Koerdistan en dat er een dialoog ontstaat. De Iraakse premier Abadi eiste eerder dat de uitslag van het referendum zou worden geannuleerd. De Koerden spreken nu van een bevriezing of Abadi daar genoegen mee neemt is de vraag. Het aantal taxibedrijven is de afgelopen tien jaar verdubbeld, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. De stijging komt door de toename van ZZP'ers. Van alle taxibedrijven is inmiddels meer dan 80% zelfstandig ondernemer. De koning van Marokko heeft de minister van Onderwijs en de minister van Gezondheid de laan uitgestuurd... omdat ze te weinig hebben gedaan voor het RIF-gebied... Inwoners van het gebied voelen zich achtergesteld. Na protest vorig jaar beloofde de koning verbetering, maar uit onderzoek blijkt dat daar weinig van terecht komt. De hoogste baas van de Formule 1 wil een beter systeem om tijdens races straffen te bepalen. Ross Brown zegt dat er met de huidige beeldtechnologie meer mogelijk moet zijn. Hij opent de discussie na de tijdstraf van Verstappen in de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag. Het weer vannacht bewolkt met kans op lichte regen, minima rond 14 graden.